Goedemiddag, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Na het kanodrama op het Veluwemeer is het laatste lichaam gevonden. Gistermiddag sloeg de kano van een Duits gezin om. De ouders en de jongste dochter van vijf overleefden dat niet. Haar lichaam werd vanochtend gevonden. Politie onderzoekt nu hoe de kanon kon omslaan. Er zijn meerdere scenario's eh, denkbaar. Een van die scenario's is dat het een ongeval is geweest, maar dat weten we dus nog niet zeker. En dat is precies waar de politiediensten onderzoek naar kunnen doen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de verkeersongevallenanalyse van de landelijke eenheid die op het water onderzoek doet. Eh, eh, en die doen dat in opdracht van de politie binnen Nederland. De oudste dochter, een meisje van zeven, werd gisteren levend uit het water gehaald. Zij ligt in het ziekenhuis. België houdt twee kerncentrales langer open. Het was de bedoeling dat ze over drie jaar zouden sluiten... maar door de oorlog in Oekraïne blijven ze nog dik tien jaar open. Ligt wel gevoelig, vertelt correspondent Aida Brands. Er zijn voorstanders, dat is dus de reden waarom er zeven kerncentrales in België eh, zijn. Maar er zijn ook heel veel eh, tegenstanders. net als in Nederland wordt er, zijn er grote zorgen over de veiligheid. En daarnaast zijn milieu organisaties hier al gewoon decenniaal falikant tegen kernenergie. Door de oorlog in Oekraïne liet premier De Croo eerder al weten... minder afhankelijk te willen worden van Russisch gas. Realityster Peter Gillis is opgepakt vanwege mishandeling van zijn vriendin... zegt RTL Boulevard. Anonieme bronnen melden aan het televisieprogramma dat Gillis... die bekend is van het SBS-programma Massa is Kassa... een nacht in de cel heeft gezeten. Het Openbaar Ministerie wil niet bevestigen dat het om Gillis gaat. En vanaf dit moment is dit geluid in Tilburg weer te horen. Oké, okay, let's go. Want de kermis is daar net geopend. Je kan weer tien dagen lang verdwalen in het Spiegelpaleis... rondjes draaien in de breakdance... en je vol eten aan suikerspinnen op de grootste kermis van de Benelux. Deze eigenaar van een schietent heeft er zin in. We hebben al een beetje kunnen proeven van het voorjaar... en gelukkig alle kermissen doen het goed. Mensen zijn hartstikke blij dat we er zijn. Ja, dus we zijn helemaal gelukkig. De afgelopen twee jaar was er in Tilburg een aangepaste coronakermis. Nu is het weer als vanouds. Dik drie kilometer kermis, zo'n 240 attracties en de roze maandag. Het weer, de zon komt er steeds vaker doorheen. Het is 18 tot 25 graden. Morgen begint met zon, later ook wat wolken.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 Ook op de A4 richting Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 25 minuten oponthoud door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. En op de N516 zaandam ozaan voor de aansluiting met de A8 is de vertraging een half uur.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 She's Miss California. Hottest thing in West LA. In West LA. be surrounded. to be surrounded. Superstars that know her name. Oh. She's Miss California, hottest thing in West in LA. West LA. House down by the water. Sells her yacht across the bay.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 Her name. She's Miss California soul the night before inside my arms and hold you close. Ooh, I know with all And so. todo el mundo encima. Video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando. De repente una voz me decía, está bien hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se viran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Yo estaba en un vacilón Oh Dios, cuando más me divertía, y empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz viene escucha. Te rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba un lado el mundo a la Todo el mundo está en la buena, pero en la mala. Paso un lado al mundo a la Cuando no estén hoy, manito, ni las moscas quieren estar al lado tuyo.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 Come closer, I'll give you all my love if de zomer is jouw keuze ZFM. yeah. Ik wil niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Villa. Ook wij kennen badders in training, skin, ik splash in Marbella. Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Lui si c'est de shoes, shot on Nicky and Oki Isabella We fella, fella, we kennen van fella Ik had die regen druk pas hier op Bella, ambarella Bella, bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk pas hier op mijn ambarella Ella, op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn umbrella, hela Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat die hier in mijn thee zit Is de laf die ze geven gemeend. of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella, als het weer niet mee zit Ik zit mijn hoofd op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij bij je terug. Van Vella, we kennen van Ik had die regen druk, pas op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Ella, op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Op mijn ambarella, op een rella, op een rella, ella, oh ben op een ella. Hou me niet thuis omhoog, weer rood, want ik ren in de en mijn ogen zijn moe. Heb je probleem met mij, van die Move, die is dit, dus ik kom naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met Yara, Niki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones. Ik wil niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Villa. Ook wij kennen op alles in training, skin, expressie, maar bij ja een splash van Reno, die regen op mijn ambarella Precies dus de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella Oh Fella, we kennen van Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella De tes vibrations positives, laisse